Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Marokko zijn bij nieuwe confrontaties tussen ordentroepen en ontevreden jongeren twee doden gevallen. Dat gebeurde in een plaats in de buurt van Agadir... waar veiligheidsdiensten gisteravond naar hun wapens grepen... toen een groep jongeren een politiebureau bestormde... volgens de autoriteiten om wapens te stelen. De ordentroepen zeggen dat ze schoten losten uit zelfverdediging... Sinds het weekend protesteren al jonge Marokkanen voor betere gezondheidszorg, beter onderwijs en minder corruptie. Die betogingen liepen op meerdere plekken uit op geweld tussen ordentroepen en jongeren... waarbij al honderden mensen gewond zouden zijn geraakt. In Australië verdwijnen steeds meer zonnebrandcremes uit de schappen... omdat er zorgen zijn over de beschermende werking. In totaal zijn al 18 producten niet meer te koop. Australië heeft het hoogste percentage huidkankerdiagnoses ter wereld... en kent zeer strenge regels voor zonnebrandcrème, maar die bleken niet waterdicht... Begin deze zomer kwam aan het licht dat een aantal populaire dure crèmes niet de beloofde bescherming boden. Een middel kwam in een test niet verder dan factor 4, terwijl het zeker 50 beloofde. De Australische Geneesmiddelenautoriteit waarschuwt nu voor nog eens bijna 20 crèmes die niet voldoen. Wereldwijd is bedroefd gereageerd op het overlijden van de Britse biologe en antropologe Jane Goodall... die bekend werd door haar studie naar het leven van chimpansees... Actrice en activiste Jane Fonda omschrijft haar als iemand die geschiedenis heeft geschreven. En de VN schrijft in een verklaring dat ze zich onvermoeibaar heeft ingezet voor onze planeet. De Britse ontdekte onder meer dat chimpansees persoonlijkheden kunnen ontwikkelen. Jane Goodall overleed in haar slaap tijdens een lezingentour door Amerika. Ze was 91. Het weer, het koelt flink af, minima van 2 tot 5 graden in het oosten en rond de 7 graden aan de kust. Daarbij ontstaan wat mistbanken die in de ochtend snel oplossen. Overdag is er dan verder veel zon, vooral in het binnenland...